Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De tijden van stedentrips voor een paar tientjes zijn echt voorbij. Ik heb hier 70 euro heen en terug. Ja? Milaan. Oké, ja, ja, prima. Doen we dat? dat is goed. Na een uurtje het internet doorzoeken vond ik een vlucht naar Edinburgh voor 5,99 euro. En toen besloot ik om het goedkoopste vliegticket te boeken dat ik kon vinden. Vliegtickets worden duurder door belastingen en nieuwe Europese milieuregels. Volgens ABN AMRO betaal je 20 tot 50 euro meer voor een ticket. In Nederland komt daar ook nog eens een verhoging van de vliegtax bovenop. Een reisje Schiphol-Barcelona wordt volgens ABN bijvoorbeeld 47 euro duurder. In Griekenland is een Nederlandse jongen van 17 opgepakt... omdat hij een meisje van 9 seksueel zou hebben misbruikt. Het zou zijn gebeurd in het huis van haar moeder, die ook uit Nederland komt. Toen zij naar de politie stapte, is de jongen gevlucht... en vorige week werd hij opgepakt... Griekse media zeggen dat de jongen het misbruik ontkent. De Duitse politie kan vandaag beginnen met de ontruiming van Lützerath. Al dik twee jaar wordt dat dorp bezet door klimaatactivisten... die willen voorkomen dat het plaatsje moet verdwijnen voor een enorme kolenmijn. Er staan heel veel agenten klaar om in te grijpen. En Kaulo grappig, Kaulo leuk. Kaulo is voor veel jongeren een beetje het nieuwe super of mega. Maar dat het ook een heftig scheldwoord is in het Surinaams, dat weet niet iedereen.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 Nou, en wie hoopt die te bereiken? Nou, onder meer deze jongeren. Deze kaneelbrouwers zijn koulo lekker. Als ik meteen stoot of zo, zeg ik ook al, ah, kaolo sorry. Wat had je net gezegd? Kolo. Kolo, dat is, een, eh, is niet zo'n eh, mooie woord, hè? Ja, toch scheldt Rueder zelf ook nog wel eens mee, geeft hij toe. Je weet, als je een kleine teen stoot tegen een tafel, dan komen er bij mij een paar kolo's voorbij, hoor. <laughs> Je krijgt het weer nog.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 Noord-Holland rijdt het eh, langzaam op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Breukelen en Knoopend Holendrecht bij een kwartier lang onderweg. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. En 207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom tussen Wouwbrug en Leimuiden 10 minuten extra.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 Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegen binnen Europa wordt duurder. Voor een ticket moet straks 20 tot 50 euro extra worden betaald. Dat komt door belastingen en milieumaatregelen. De omstreden Australische kardinaal George Pell is overleden. Pell was een belangrijk adviseur van de paus. Hij werd in 2018 veroordeeld voor het misbruiken van twee jonge jongens. Die uitspraak werd twee jaar daarna door de Hoge Raad in Australië vernietigd... vanwege gebrek aan bewijs. George Pell was 81. De grote winnaar van de Golden Globes is de film The Banshees of Inisherin. De zwarte komedie was genomineerd voor acht beeldjes en wist er drie te winnen. Bij de tv-series won de comedy Abbott Elementary de meeste Globes, ook drie. Het weer vanochtend in het oosten regen, in de rest van het land droog.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 That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to cash the major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Swanson This is Big Bro, taking over the show with this new flow. You need to listen up and feel this quick. When we make them hits and stack them chips, who's this? It's Dion. I bet you won't forget my name. I probably, maybe, gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to rain. We're doing them platinum things. I know new flow. You need to listen up and feel this. Cause we won't quit, quit. yo, this is Jay Rock, uh -huh. and I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice, and now it's only more money and it's more madness. Stock up on a daily basis. We travel so many places, switching so many tricks, we're mixing up the names and faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip, but all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's who's is an N-A-D-I, you didn't think I was coming at ya Giving you people a different kind of big brother flavor I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper But I guess I'm a paper chasing player and it's in my nature This is Big Bro, bro taking over the show, show with this new flow, flow.